12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De anti-racisme-demonstraties in Utrecht, Enschede en Nijmegen... zijn volgens de gemeentes rustig verlopen. Overal zou de anderhalve meter-regel zijn gerespecteerd. In Utrecht was de grootste demonstratie. Daar kwamen rond de 3500 mensen bij elkaar op het Jaarbeursplein. De burgemeester riep halverwege op om daar niet meer heen te komen... omdat het plein vol was. In Nijmegen zijn twee betogers opgepakt... omdat ze een protestbord met een voor politiemensen beledigende tekst bij zich hadden. De Israëlische regering sluit ruim 90 scholen... na een toename van het aantal coronabesmettingen in het land. Op elke school is een leerling of medewerker positief getest op het coronavirus. De scholen in Israël zijn sinds vorige maand weer open na zo'n twee maanden sluiting. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is heropening van de scholen de belangrijkste reden dat het aantal nieuwe infecties nu weer toeneemt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het advies voor het dragen van mondkapjes bijgesteld. De WHO adviseert nu om in de publieke ruimte, zoals winkels en het openbaar vervoer... altijd een mondkapje te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. De WHO is door recent onderzoek overtuigd geraakt van het nut van mondkapjes. In Nederland is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer al verplicht. OV-bedrijven krijgen anderhalf miljard euro steun van het kabinet. De NS, het stads- en streekvervoer en de Friese Waddenveren... worden gecompenseerd voor teruggelopen reizigersaantallen door de coronacrisis. De NS rijdt bijvoorbeeld sinds maandag weer met een volledige dienstregeling... maar de treinen zijn maar gedeeltelijk bezet om de anderhalve meter afstand te kunnen houden. Voorwaarde voor de steun is wel dat er geen dividend wordt uitgekeerd... en ook geen bonussen en ontslagvergoedingen aan bestuurders.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 Yeah. Everybody. Everybody. Uh <laughs> -huh. yeah. It's a party. To the party, fiesta. This night will last forever. Yeah, I'm gonna change the world. I'm partying with the hottest girls. I'm looking for a model chick about five foot ten with her hair curls and a body like Beyonce to put it on me she's shaking it right, making me sweat every step of the way. So I know where I'll be by the end of the night. Uh, we get cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh class, spangles in a my hot club. I'm like, royalty. She's spoiling me. Up in Central Pay keep boiling me. Cause the party too hot up in MIA. But we partying every day, baby. Yeah. Partying every day. Come to the party, fiesta. This night will last forever. come on. Come on. We're just gonna call it fiesta. <laughs> Let's oh, go. Oh, oh. for somebody special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. I wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio. How we partying all through the night, cause we living our life, cause baby, we here, y'all. To the party, fiesta, this night will Let's do it. Make love to the party, cause I just wanna party hard. Yeah, I just wanna party hard. Make love? to the party, But tonight we just gon' call it fiesta management staff. Ladies love my style. At my table getting wild. Get it, get it, get the bottles poppin'. We get that drip and that drop.